Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954. 7 dagen per week, 24 uur per dag, lokaal nieuws, sport, uit in Moerdijk en de belangrijke informatie voor de inwoners van de gemeente Moerdijk.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 Eh, voor, het geval me je gemist hebt. Aangenaam, ik ben Koert de Keizer. Hey. En dit is Keizerrijk tot 11 uur. Heb ik heel veel fatsoenlijke muziek, heel veel onfatsoenlijke praat, zoals altijd. Hele kutte cumu, komt een hele, hele, hele kutte cumu aan. Maar dat was pas volgend uur, moet je nu nog niet druk over maken. Eh, als je nog niet dronken genoeg bent, ehm, om, dan kan je even nog luisteren of zo. Shit. Goed, ehm, ik begin gewoon lekker met ouderwets, met de... Moerdijk FM, van de week. En dat is Kid. So many things I wanna do. Aim for the stars and land on the moon. And if I have time. breath That's when you need me there. With you, I always share. stand Making it famous. Youngblood. En daarvoor dus de baseballs en umbrella. Iets wat we gelukkig vandaag niet nodig hebben. Hey, wat grapje, joepie. En dit is de eh, single van Weezer. If you're wondering if, you, if I want you to, I want you to.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 Maar bij een meisje zoals zij ben ik kansloos. Ik word stil als een langsloop. Pijn in mijn buik is een Ik raap mijn moed bij elkaar als een langsloop. Maar bij een meisje zoals zij ben ik kansloos. De flinke namen en als ze langsloopt. En natuurlijk kan je ook nog... Eh, ja, daar zocht ik naar. Je kan reageren als je wil op het programma. Bijvoorbeeld dan eh, als je het idee hebt van, hé, hey, dat nummer dat loopt een beetje snel. Zoals net eh, met Als ze van Flinke Namen. Nou, dat eh, klopt. Ik ben, ik ben ermee bezig, dus technische shit. En je weet, ik ben alleen maar van de muziek en niet van de techniek. Dus ik ga zo even iemand daarna te kijken. Goed, het gaat je allemaal even flikker aan. Ik ga gewoon mijn best doen om gewoon fatsoenlijke show te maken. Goed, ook wel als ik het vertellen was. Eh, je kan reageren via Twitter. Dat is keizerrijk. En dat schrijf je met E, lange IZ of korte ijz. Of op Facebook uh, eh, vind je onder Koer de Keizer. Kun je gewoon met me chatten. En eh, nummers aanvragen als je wil. of gewoon zeggen dat ik een klootzak ben. En dat ik een falende DJ ben. Dat, dat kan je vooral zeggen.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 En wat komt er over de heuvel? Nou, het is een monster. nu een keer op normale snelheid. What the fuck? toen was ik opeens uh, veroordeeld tot de bak met cd's die hier ligt. Want eh, de computer houdt er lelijk mee op. Dus ik, eh, ik doe mijn best. En ondertussen draai ik gewoon muziek die ik vind hier in de kast. Lekker amateuristisch. Maar ik, kan er niks van maken. Dit is Junior Jack. Move your feet. Papa Roach en uh, eh, weet het nummer ook weer. Eh, moet ik het ook weer opgezoeken. Last Resort heet het. Ja, moet het niet van een cd, behoesje lezen. Het is eh, lastig zonder computer. Goed, we gaan gewoon verder met de dingen die ik vind in de kast. Santana en Maria Maria. Zeg ik dan. Ah, Ladies and gents, Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. from the oh, Maria, Maria. She me of a West Side Story. up in Spanish Harlem. plenty ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just the judge, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast. Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo, Maria, Maria. She remind me of a West Side story. Growing up in Spanish Harlem. namora around sucker Van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Dat klinkt ook weer veel te snel, jongens. Dat was uh, eh, Blood Gang en Firewater Burn. En zo te horen doet de PC nog steeds kut. Nou, ehm, even kijken hoe we dat gaan oplossen. doen we het zo. Even kijken. Uh, nog even een pogingje wagen. Eh, zo. Weet je wat ik doe? Ik knal gewoon een nieuwe cd in. Dat gaat vast sneller dan de PC opnieuw opstarten.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 <clears throat> Sorry. En eh, Murder on the Dance Floor. En als het goed is, werkt alles nu weer. Dus kun eh, kan je weer gewoon genieten van eh, digitale muziek. Want het, nou ja, je hebt natuurlijk geen verschil gehoord, want ik ben een super professionele DJ. Het is dag. Dit zijn de Queens of the Stone Age. Godverdomme. de terechte plaat gemaakt. No one knows. Wijzer. They Made hier En eh, door alle technische problemen moet ik helaas eh, Giel van Bok overschrappen. Ook omdat ik eh, niet echt een goed iemand had om te bellen. Dat zal ik eerder toegeven. Dus het is nu gelijk tijd voor... Koorts Kumu. Koorts Kumu, Koorts Muziek. Ben jij de ene persoon die de eerste keer luistert? Ik ga het een keer uitleggen voor je. Het stiek van de Mogolen op YouTube. En die denkt dat ze getalenteerd zijn. dan gaan ze een clip opnemen en een nummer schrijven en allemaal op YouTube flikkeren. En dan hopen ze dat ze ontdekt worden. En dat worden ze ook door mij. En die ze draaien op Moedijk FM. En ik zeg hoe kut ze zijn. Daar komt eigenlijk op neer. En ik heb, ik heb me toch een kutte, kutte cumie deze keer. Het is eh, een uh, type die heet Hans Visser. Hans Visser is al Fries, dus dat is al ehm, best wel kwalijk natuurlijk. Minderwaardig volk. En uh, hij heeft een nummer geschreven over een standbeeld wat staat in Leeuwarden. Van Matahari, de beroemde spionne. Ehm, en die bezingt hij over hoe, die, hoe verliefd hij wel niet is op Matahari en uh, bla bla bla bla. Oh, en hij zit ook nog in een rolstoel. Dus het is, hij is dubbel gehandicapt, want hij is Fries. En hij zit in een rolstoel. Goed, um, <laughs> het is echt heel erg kwaad. Het is echt een hele kutte, kutte, kutte humor. Um, dus ik ga hem gewoon laten luisteren en uh, eh, dan hoor je het vanzelf. Dit is Hans Visser en Matahari. Trouwens wel, kudo's voor eh, het eerste rijmwoord, want die rijmt op Matahari. Moet je even blijven. Ik ben verliefd op Mata. Mata Hari. Nou, het ruimt er op Mata Hari, jongens. Echt zo'n mooie vrouw, die zie je niet meer. Nee. Ook al ga je met haar op safari. <laughs> Goed woordenboek heeft hij wel, zijn rijwoordenboek mooie vrouw, die krijg je toch nooit meer. Koorts, kum. Met muziek. De mooiste vrouw van deze stad ja, is van steen. Het is echte Toch <laughs> ik alleen. Ja, want de wilde pap niet terug, hè? Maar versteen. Dat zeg ik. En dat is heel gemeen. En het veroordeel. Ja, nou is het dood. Jammer van zo mooie vrouw. <laughs> Dat is eh, jammer inderdaad, dat is precies het goede woord. Jammer. Met z'n tweeën hadden we het mooi verdeeld. Hoe oud ben jij? Maar ja, nu is het toch rauw. De mooiste vrouw van deze Ik wil niet die uh, eh, orgel doodschieten. Het is werkelijk een echte schaar. Uh, uh, Daar blijf ik alleen, want ze is maar van steen. En dat is heel ja, heel gemeen. Maar die kijkt naar de kelder. Koerts Kumu. Met haar mooie lieve gezicht. Je moeder heeft een mooi lief gezicht. Koerts Dat doet Kumu. ze hier, maar echt niet elders. En dat is haar gewone vlees. Hey, anders uh, zie je nog De weer. Ja. mooiste vrouw van deze stad. Dus Leeuwarden ook wel een stad vol met lelijke wijven, dat scheelt. Werkelijk een echte schaal. Koorts, Kuub. Daar blijf ik alleen want ze is maar van steen. En dat is heel... Weet je wat gemeen is? Dit nummer helemaal moeten luisteren.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 Get down. Put your hands up to the sun. shuffling Won't you go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the Keizerrijk. Oeh, joh. Plotseling einde, sorry. Eh, goed. Eh, het blijft nog een beetje gekut met de eh, techniek. En ik had nog wel speciaal voor vandaag nieuwe kleren aangetrokken. Een nieuw shirt gekocht. Maar nou ja. Dat is best een hoerig topje. Oh. Sprak moeder tot Klaas Jan. passion lieverd feel bad feel bad goal van Bennig, Bergkamp op aangeven Frank de Boer. Kwartfinale tegen Argentinië. Weet je nog, WK van 1998. Eh, Toen waren we ook al goed in voetbal. Goed, snel terug naar 2011. Eh, Want de Beastie Boys hebben een nieuwe single. Ja, de Beastie Boys. En eh, die heet Make Some Noise. I'm rocking on a volunteers. When I get pissed, you must attract a busy drink drinking. You got lifted. Head sifted. I'm just whipping when I catch MCs. It's time for wind clipping. I fly like a hawk, am better yet, an eagle. A seagull snips suckers out like a beagle. My ego is off and running and going. Cause I'm about to dance and if you're best, and that's more. We got a party on the left, a party on the right, we got a party for the motherfucking right to fight. Make some noise if you're De Staat en Switch En daarvoor de Beastie Boys en Mix and En daarvoor Dario G. En Carnaval de Paris. Zo, iedereen weer bij. Gaan we weer even een koninklijk plaatje draaien. Want dat is Koninginnedag. Dit is Royal Republic en Tommy Gun. Oké, misschien niet heel koninklijk, maar fuck shit. Republic en Tommy Gun. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een uh, nogal rommelig keizerrijk. Eh, sorry ervoor, maar het was eh, nogal hectisch. Crashende computers, vastlopende cd-spelers. Lastig, lastig. Dus ik heb lang niet allemaal kunnen draaien wat ik had willen draaien. Of, nou ja, dat kan ik zo dus allemaal volgende week doen, dat scheelt. Volgende week ben ik er gewoon weer. En dan ik met een, een stuk strakkere show. In ieder geval tot volgende week. Tot de volgende knoop. my ticket to go to the ballet. I rather was cricket. Yesterday she told me now I'm mad. I got take it to the end for my dad.